Vijf uur. Renate Evers met het NOS Journaal. Jongeren mogen vanaf vandaag praktijkexamen voor hun rijbewijs doen als ze nog 17 zijn. Als ze slagen kunnen ze zelfstandig de weg op, maar tot hun 18e wel onder begeleiding van een coach. Tot nu toe konden jongeren pas op hun 18e afrijden. Het experiment is bedoeld om de verkeersveiligheid te vergroten. Volgens onderzoekers scheelt het jaarlijks 16 doden als jongeren in het eerste jaar in de auto worden begeleid door een ervaren bestuurder. In een aantal andere Europese landen is al een vorm van begeleid rijden ingevoerd. Anders dan in andere landen krijgen auto's met een jonge chauffeur in Nederland geen speciaal herkenningsplaatje. Een vrouw uit Ede is opgepakt omdat ze 200.000 euro zou hebben verduisterd. Ze was voorzitter van een stichting die in Arnhem een kinderhospice wilde opzetten. De vrouw heeft toegegeven dat ze geld dat bedoeld was voor het tehuis naar haar eigen rekening heeft overgeboekt. Ook heeft ze bankafschriften vervalst. Wat er met het geld is gebeurd is onduidelijk. Het is nog steeds spoorloos. In verband met de zaak werd in september al een man uit Ede opgepakt... en ook hij wordt verdacht van verduistering. De NAVO-missie in Libië is officieel afgelopen. Daarmee is ook een einde gekomen aan het vliegverbod... dat het bondgenootschap zeven maanden lang heeft afgedwongen. De NAVO heeft een verzoek van Libië om nog een paar weken te blijven afgewezen. Wel bood secretaris-generaal Rasmussen zijn hulp aan bij veiligheidszaken en de overgang naar democratie. In de afgelopen zeven maanden heeft de NAVO 9600 aanvallen uitgevoerd tegen troepen van kolonel Gaddafi, waarbij zo'n duizend tanks en andere legervoertuigen zijn vernietigd. Abdul Rahim al kib is benoemd tot premier van Libië. Zijn ambtstermijn loopt tot de parlementsverkiezingen die binnen acht maanden moeten worden gehouden. Het weer, vanochtend eerst geregeld zon, maar vanuit het westen raakt het bewolkt. In de middag kan wat regen vallen en het wordt zo'n 15 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. EO. De nacht op 1. Met Sietse Braksma. Van harte welkom bij De Nacht op 1. Welkom terug. Kan natuurlijk ook als u wel even luistert. Ja, dit is het dan. Mijn laatste uur heeft geslagen op Radio 1-gebied bij De Nacht op 1 dan. Na bijna vijf jaar komt er een eind aan eh, mijn presentatie van dit programma. Helaas, tot mijn spijt, niks aan te doen. We gaan er een mooi laatste uur van maken.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 This world keeps spinning, and with each new day, I can feel a change in everything. And as the surface breaks, reflections fade. But in some ways, they remain the same. And as my mind begins to spread, there's no stopping curiosity. I wanna turn the whole thing upside down. I'll find the things they say just can't be found. I'll share this love I find with everyone. We'll sing and dance to Mother Nature's songs. I don't want this feeling to go away. I can't do everything, well, I can try. And as I roll along, I begin to find things aren't always just what they seem. I wanna turn the whole thing upside down. I'll find the things they say just can't be found. I'll share this love I find with everyone. We'll sing and dance song. This world keeps spinning and there's no time to waste. Well, it all keeps spinning, spinning round and round and upside down. Who's to say what's impossible and can't be found? I don't want this feeling to go. go away. Please don't go away. Please don't go away. Goedemorgen, dat is lekker wakker worden. Jack Johnson met Upside Down. Ja, ik hoop in ieder geval dat het wakker worden is. Want eh, als je eigenlijk nog wakker moet zijn... dan is het ook wel een beetje een slaapvalplaatje. In ieder geval een heerlijk ontspannen nummer. Dat eh, kun je niet echt zeggen van het volgende nummer. Dat is van Nina Simone. En op de luiken van tien nieuwe winkels in de Belgische plaats Sint-Joost ten Node... prijken sinds het begin deze maand tien internationale jazzlegendes. De initiatiefnummers willen de buurt wat opvrolijken. En onder andere Nina Simone hangt daar. En ook Louis Armstrong, die we al eerder hoorden. Dit is Nina Simone met Ain't Got No, I Got Life. got no money, ain't got no class, ain't got no skirts, ain't got no sweater, ain't got no perfume, ain't got no bed, ain't got no mind, ain't got no mother, ain't got no culture, ain't got no friends, ain't got no schooling, ain't got no love.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 kids on the corner again. The pickets on the corner begin saddling like crows. And I never affected that simian stroll. daar kan je niet doorheen praten. Prachtig, Lippy Kids van uh, eh, Elbow. Van het album Builder Rocket Boys, en dat is zeker een aanrader. Dat kwam in maart van dit jaar uit. En eh, nou, bijna alleen maar dit soort prachtige nummers daarop. Daarvoor Rolf McTell met Streets of London. Hij schrijft het nummer in 1969, maar het nummer verschijnt pas in 1972 in de Nederlandse hitlijsten. Het nummer is geïnspireerd op de dakloze mensen die hij al liftend door Europa in Parijs tegenkomt. Dan realiseert hij zich dat er al een nummer bestaat dat Poor People of Paris heet. Dus verschuift hij de verhalen naar de Engelse hoofdstad. Het komt van zijn album Spiral eh, Staircase. Ja, ook zo'n prachtig nummer. Het is tijd voor eh, oude bekende Burlap de Kashmir met Other Country. free of this earthly city. Do not be afraid when the Pharaoh's nigh. Draw near, the lambs are waiting. Where the river runs through the skies alive, From that painting of a ship, we've all been chosen. His creation and His dream design. Oh, I can feel it over the line. I see the other country. I see the other side. Do not be afraid of this earthly city. when the fellows night. When I was a child, I walked like a child. But now I'm a soldier, like the bride and groom I will be married. I can hear the choir singing.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 Focus op de wereld. Gesprekken met Nederlandse hulpverleners in het buitenland. En deze morgen zijn dat Nella Davidsen, die op dit moment helemaal niet in het buitenland zit... maar stiekem gewoon in Nederland is. En Danielle de Keizer, en die zit echt in Brazilië. Goedemorgen, dames. Goedemorgen. In het geval Danielle, goeienacht. Het is half drie daar. Ehm, ja, bij ons ging afgelopen eh, zondag de wintertijd in. Is er daar qua tijd bij jullie ook nog iets veranderd? Ja, we hebben ook zomer- en wintertijd. En dan, uh, dan wordt het verschil met Nederland kleiner, zeg maar. Het is nu maar drie uur verschil. Oké. En eh, heet het dan ook wintertijd of is het bij jullie precies omgedraaid? Ja, ja, bij ons heet het dan zomertijd, omdat we nu de zomer ingaan. Ja. precies andersom. Ja, lekker is dat. Nella, jij bent eh, momenteel in Nederland. Je bent hier voor drie maanden uit Thailand. Het is je laatste weekje alweer, hè? Ja, dat klopt. als je zo meteen teruggaat, wat ga je dan het meeste missen? Eh ja, vrienden, kennissen, familie. Ga je regelmatig terug? Je bent nu drie maanden in Nederland geweest. Doe je dat elk jaar? Of? Eh, ik probeer wel elk jaar één keertje terug te komen, maar echt lange tijd zoals dit. Het is eh, om de twee jaar. En nu was het eigenlijk al nog langer geleden dat ik het gedaan heb. Ja. Oké, gaan we naar uh, Danielle. Danielle, om bij jou te beginnen. Wat zijn momenteel bij jullie de headlines in het nieuws? gisteren keek ik natuurlijk even, want Ehm, ik kijk dan meestal op een internetsite en de kop was dat ex-president Lula voor kanker behandeld moest worden. En eh, op Facebook was dan het commentaar dat hij ook maar eens in een publiek ziekenhuis moet, eh, moest eh, proberen een behandeling te krijgen. Ja, dat, dat, <laughs> werd gelijk een discussie in het hele land. Dat werd gelijk een discussie. Want uh, normaal gesproken moet je dan op een wachtlijst en eh, moet je maar zien of je ergens behandeld wordt. En hij ging gelijk de eerstvolgende maandag dat hij iets ontdekt had eh, naar het duurste ziekenhuis in Sao Paulo. <laughs> Met zijn chauffeur. <laughs> ja. Dus dat was wel nou, niet alleen daarom nieuws, maar ja, wel weer iets dat je ziet van ja... Daar zitten de verschillen. Ja. ja. Ehm, Nella, ehm, ja, bij jullie is natuurlijk eigenlijk in Thailand, waar je normaal woont, de overstroming denk ik het grote nieuws. Ja, inderdaad. Dat is eh, heel spannend geweest. Vooral het afgelopen weekend. En nog is het een, echte noodsituatie. Wat heb jij daar hier eh, van meegekregen? Ja, ja, het nieuws wat iedereen krijgt. En, eh, dus ik heb proberen te volgen natuurlijk, natuurlijk het persoonlijk contact met de mensen die daar zitten. Maar het timercentrum zelf, waar ik zit in Pattaya, daar is, wij zijn niet getroffen. Dus uh, in die zin ja, hebben wij er niet direct mee te maken. Nee. Maar indirect natuurlijk wel. Ja, jullie hebben daar helemaal geen last van gehad? Uh, eh, je hebt wel veel regen. en Af en toe staat het dan een stukje van de stad blank, maar dan uh, dat het toch weer weg. Ja. En nu boven ook gezegd, ja, dat is, stad helemaal vol met water. Het moet gewoon allemaal door die stad heen. Ja. Dat is een gigantisch probleem. Gaat dat invloed hebben op jouw terugreis? Eh, nee, ik denk het niet. Ik vond het heel spannend. Vorig jaar heb ik hier vastgezeten vanwege die ijsberg, die vulkaan in IJsland. Ja. Kon ik pas een week later weg en ik denk, oh nee, toch niet weer. Maar ik denk niet dat het uh, nu invloed heeft. Nee. Zo te zien eh, was het iets minder ernstig dan verwacht dit weekend. Dus ik, ik denk dat ik terug kan. Wat zijn, uh, bij jou meer dingen die in het nieuws die spelen? Ehm, ja, wel de politiek ook. De, de nieuwe president, dus een vrouw dit keer... die probeert de strijd aan te gaan tegen corruptie. Vervangt al sinds dat ze aan de macht is, dat is nog niet zo lang, vervangt ze al eh, vijf ministers nu. Dus ja, dan, aan de ene kant gaan de vragen op van, eh, oh ja, eh, en had ze dat van tevoren dan niet kunnen bedenken dat die ministers niet klopten? Want het gaat dan vooral om dat ze dus niet goed met geld omgaan. Nee, die had ze zelf eerst al aange aangesteld? Had ze zelf aangesteld, ja. Nu ontslaat ze ze weer. Ja, en ook, ja, doordat ze vrouw is wordt er nogal erg naar gekeken van of de ministers mannen of vrouwen zijn. Ons had nogal veel vrouwen aangesteld. En nu blijken vooral de mannen corrupt te zijn. <laughs> ja, dat vind jij weer leuk natuurlijk. <laughs> maar goed, eh, ja, aan de, aan de ene kant eh, wel positief. Dat, er, dat ze wel eh, gelijk ingrijpt als er iets aan het licht komt. Ja. want het is wel een heel groot probleem hier dat er heel veel geld verdwijnt. Is het een goede president? Nou, ja, eh, ze gaat in, in, in één lijn door met president Lula. En men spreekt goed over hem. En eh, hoe hij het gedaan heeft. Hij is lang aan de macht geweest, maar hij had ook de economische groei heel erg mee. Dus het was ook wel makkelijk voor hem, denk ik, om bepaalde dingen te doen die in het oog sprongen, zeg maar. En voor, investeringen. voor president Wil, uh, Dilma valt het nu wat meer tegen? Nee hoor, dat, eh, die, de economische groei eh, is nog steeds heel positief. Ja, gewoon zeg. En eh, ja, daar wordt in Nederland ook heel erg tegenaan gekeken. Van, oh, Brazilië doet het zo goed. En mhm. Op zich is de werkloosheid ook laag. Vergeleken nu met Europa helemaal. Alleen, ja, wij gaan natuurlijk veel met mensen om die daar ja, ogenschijnlijk weinig nog van profiteren. Wij zien toch heel veel mensen die nog erg onder het minimumsalaris verdienen eigenlijk uitgebuit worden omdat er gewoon geen ander werk is. En dat zie je in heel veel eh, regio's, vooral buiten de grote steden. Daar eh, zien wij nog niet dat de mensen het zo, eh, zo goed hebben. Nee. Wat is het minimumsalaris eigenlijk in, in Brazilië ongeveer? Dat is ongeveer 550 reais. En dat moet je gedeeld door 2,5. Dus minder dan 250 euro. Ja. En, en, en qua levensonderhoud, is, is dat duur? Is dat, of, of komen ze daarmee rond? Of? Nou, je ziet heel veel dat mensen in één familie eh, alles in een pot stoppen... en eh, samen de huur delen en de rekening betalen en het eten. Maar in, in, gewoon met één salaris met een gezin van rondkomen... Nou, ik, ik snap niet hoe mensen dat soms doen. Ze doen het wel. Maar als ik van dat geld boodschappen zou moeten doen in de maand... dan eh, zou ik niet echt rondkomen. Eh, nee. Ehm, Nella, even terug naar jou. Ehm, ja, wat, wat, betreft politiek, hoe is, dat, eh, hoe is de situatie politiek gezien in Thailand? Eh, nou, er is natuurlijk heel veel onrust geweest in de laatste jaren tussen de elite top en de arme bevolking ook. En nu is er in afgelopen juli is er ook een vrouwelijke president gekozen voor de eerste keer. Mhm. En ja, ze, ik hoorde nu door de overstroming vindt er weer een soort verbroedering plaats. Want iedereen is nu aan het vechten tegen de water. Dus er is een gemeenschappelijke vijand. Maar onderhuids in, in eh, Thailand is er nog heel veel verdeeldheid. Maar door de verkiezingen, die waren zo overduidelijk, was het even rustig. En ik denk dat ze nu ja, met spanning afwachten hoe het nu verder gaat. Maar deze vrouw die dus gekozen is, is de zus van de verdreven minister-president eh, Taksin. Oké eigenlijk is het verlengstuk van hem. Eigenlijk reageert hij het land vanuit het buitenland nog een beetje. Ja, maar hoe reageren de mensen daarop? Ehm, zij is democratisch gekozen en ik neem aan dat die mensen dat wisten. Ja, democratisch ze... gekozen en ze gelijk begon ze allerlei veranderingen in te voeren. Onder andere het minimumloon ging omhoog naar ongeveer 6 euro per dag. En eh, ze wou de benzineprijzen naar beneden halen. En, eh, maar goed, dat heeft natuurlijk hele grote gevolgen. Dus ja de grote top zegt van... Eh, ja, ze overziet helemaal niet wat voor veranderingen is invloed in het land. En dat gaat zich helemaal mis. Eh, maar de, ja, de arme mensen zijn er wel blij mee. Ja, alleen dat zal eh, even voorlopig zijn waarschijnlijk. Ja, ja. En nu is het... Uh, dus ik krijg wel veel kritiek op de manier waarop ze met de wateren omgaan. Met de overstromingen ja, het is, ze zit nog in beginnende maanden. Dus ik denk dat het even afwachten is van hoe gaat het. En eh, ja, we zullen zien of ze aanblijft of niet. Of dat er weer een kop komt. Of, ja, je weet nog nooit in Thailand. Nee. Uh, laten we eventjes naar het werk gaan wat jullie doen. jullie wonen in Brazilië. Dat doen jullie niet voor niks. Kun je omschrijven wat jullie daar dagelijks leven doen? En we zijn sinds begin dit jaar, eh, ik samen met mijn man, verantwoordelijk voor de stichting. Eh, dus dat is nog sinds kort op een nieuwe plek. Daarvoor hebben we in Sao Paulo, in de grote stad, en in Rio gewerkt. En nu, uh, ja, dus in een kleine dorp. Die stichting bestond al. Die hebben we overgenomen van mensen die hem zijn gestart. Die zijn nu met pensioen in Nederland teruggegaan. En daar proberen we ja, ons geloof eigenlijk handen en voeten te geven... door middel van activiteiten... Bijvoorbeeld mensen die geen huisje hadden, die kunnen heel goedkoop een huisje huren. En er eh, zijn cursussen voor mensen, bijvoorbeeld eh, houtbewerkingscursus voor jongens om een beroep te leren, om eh, meubelmaker te worden. En nog wat voor vrouwen. En met kinderen werk op zaterdag. En we hebben eigenlijk een heel groot project in opbouw. Dat is uh, om verslavingszorg te gaan doen. En dat moet nog gaan, gaan lopen. Oké. En hoe gaan jullie dat aanpakken? Is daar iedereen welkom met een verslaving? Of? Eh, nou, we zijn nou ook net in Nederland geweest eh, in augustus. En eh, we hebben ook al veel promotie gedaan. We zijn heel erg afhankelijk van giften. We moeten nog mensen hebben om met ons te komen werken. En ja, we denken vooral aan drugsverslaving. En dan mensen uit de regio, zeg maar. Dus niet alleen uit ons dorp, maar uit de grote steden rondom ons heen. Ja, um, en zijn daar, jullie wonen nu in een deelstaatje, niet in een grote stad. Eh, ik neem aan dat je de problematiek die je daar ziet, dat die toch wel heel anders is. Of is, dat eigenlijk toch hetzelfde? Ja, het is wel anders. We kennen de grote steden heel goed vanwege Rio en Sao Paulo. We wonen ook nu eh, redelijk dicht bij Belo Horizonte. En eh, ja, daar heb je echt de, de sloppenwijkenproblematiek, de drugsbendes en mensen heel makkelijk met drugs in aanraking komen. En hier zie je dat het wat met de, ja, wat dan in Nederland de softdrugs dan wordt genoemd, meer begint. Mhm. Maar ook, eh, in, we hebben dan 15 kilometer bij ons, dan ook alweer een stad waar de drugs, echt de crack. En er zijn ook zo'n nieuwe drugs, eh, de oxy. Daar hoor je heel veel over. Dat mensen ook eh, heel veel met verslavingsproblematiek te maken hebben. Dat die, de centra die daar zijn het ook niet aankunnen. Mensen op straat ook echt leven. Dus wel eh, ook nog weer groeiend, zeg maar. Eh, in de kleinere steden die bij ons dan weer eh, in de buurt zijn. En niet alleen de armere mensen, maar ook wel echt de middenklasse. die er ook... Ja, ja Echt, vooral ja. cracks uh, schijnt heel verslavend te zijn en heel moeilijk om eraf te komen. Ja. Ehm, even over jouw werk, Nella. normaal gesproken woon en werk jij in Thailand. Wat doe je daar precies? Eh, ik werk in uh, en dat is een grote stad voor sekstoerisme. En wij eh, proberen de vrouwen die daar in de bordelen werken te helpen. En we hebben een opvangcentrum voor hen, een revitalisatieprogramma. En proberen hen op te bereiken met evangelie. En we doen wat werk in het Noordoosten, in de dorpjes waar ze vandaan komen. Want ja, we proberen preventie te doen om te voorkomen dat ze de stad, naar de stad toe komen. Ja. Ehm, nu was jij een aantal maanden geleden ook in een uitzending van de EO, een televisieuitzending. Eh, van bestemming onbekend. Ja, ik, ik, neem aan dat mensen, als ze denken van nou, wat is het dan precies wat je doet, ook nog wel terug kunnen kijken, toch? Ja, inderdaad. Ja, die kunnen ze nog zien. Via uitzending gemist is dat dan. En dan zie je ook eh, eh, hoe je aan het werk bent en hoe twee meiden uit Nederland erop reageren. Heb je eigenlijk nog contact met die meiden gehouden? Ja, ik heb nog wel een mailtje van ze gehad. Ja. Oké. En het was een onvergetelijke week. Voor hen en voor jou voor ook? hen, ja, ja, voor mij ook. Ja, ja, ja. Dat is heel bijzonder. Nu is het uh, eh, morgen, vandaag eigenlijk al. Het is natuurlijk al 1 november. Het is vandaag uh, uh, Allerheiligen. Danielle, Brazilië is een, een, katholiek land. Wordt er veel aan Allerheiligen en morgen Allerzielen gedaan? Ja, vooral woensdag inderdaad, Allerzielen. Eh toen het eerste, eh, de eerste jaar in Brazilië waren, eh, dan, keek het echt van op. Dan, nou, het is ook echt een vrije dag. Dan eh, gaat echt vrijwel iedereen naar de, begraafplaatsen toe, bloemen leggen. En, dan ligt het helemaal vol met bloemen. En worden de missen gehouden en zo. Ja, dat is wel echt, echt die, vooral nu in het dorp waar we nu wonen, heel sterk. In de grote steden vonden we dat wat minder voelbaar, maar hier eh, is het wel heel erg, ja. Ja, en een, vrije dag, eh, eh, er worden bloemen overal gelegd. betekent dat ook het hele, oh, het hele leven stil ligt? Of zijn de winkels nog wel gewoon open? Ehm, ja, meestal de winkels voor het eerste levensonderhoud wel. De kleine buurtsupertjes, zeg maar. <laughs> en de rest is dan wel echt dicht. Ja, ook de overheid gemeenteinstellingen, alles. Ja. ja. Nella, in, in Thailand is er denk ik weinig te merken van deze dagen. Nee, helemaal niks. Thailand is een eh, boeddhistisch land, dus eh, daar, zijn de boeddhistische feestdagen worden gevierd. Zelfs kerst, er zijn wat kerstliederen die je hoort in, in, eh, in hoe heet het, dus in de winkels. Maar voor de rest, alle christelijke feestdagen, daar weet je eigenlijk niks van. Nee. Nu ga jij dus deze, eind van deze week, komende week, ga jij terug naar Thailand. Je bent drie maanden in Nederland geweest, dan krijg je ook veel nieuws mee wat er in Nederland speelt. Zijn er dingen die jou dan verbazen? Ehm, ja, nou, nu is de hele politieke discussie over uh, En uh, dan denk ik, wat is het hier toch een groot verschil met, met Thailand. Zo'n situatie zou in Thailand eigenlijk ondenkbaar zijn... dat de politiek bijna valt over, over hulp aan een vluchteling. Ja. Dat is, eh, ja, dat is echt een heel groot verschil. Dan zie je toch dat in Nederland nog ja, hele andere waarden en normen gewoon zijn in een land. Ja, in Nederland krijgt er heel veel aandacht en dat zou in Thailand dus helemaal niet zo zijn. Helemaal niet, nee, nee, nee. Dat zou echt niet gebeuren. Zijn er veel vluchtelingen in Thailand? Eh, vanuit over de grenzen met eh, Burma zijn heel veel vluchtelingen. Veel vluchtelingenkampen, de Showa die werkt daar ook veel. het zijn hele schrijnende situaties en die mensen zitten klem tussen Burma en, eh, en Thailand. Mhm. En ja, die kampen worden regelmatig eh, gewoon leeggehaald en worden mensen weer teruggedreven of over de grens van Burma gedreven. Dus er is ontzettend veel onrecht wat dat betreft. Ja, en krijg je daar ook dingen van mee uh, in Pattaya waar je werkt? Of? Nee, niet zo. Dat, dat is meer een probleem eh, aan, de, aan de grens met Burma. Wij hebben meer te maken met de sleek Isaan het noordoosten van Thailand, meer de grens met Cambodja. Want daar heb je ook vluchtelingen? Nou, nee, er zijn geen bij ons de vrouwen die in, eh, in werken, dat zijn gewoon de Thais. Oké. Eh, Danielle, eh, weer even, even terug naar jou. wat krijg jij mee van het nieuws in Nederland? Ehm, eigenlijk kijk ik als ik in Brazilië ben nauwelijks naar het nieuws wat in Nederland is. <laughs> maar ja, we zijn ook kort geleden nog in Nederland geweest. En dan kijk ik natuurlijk veel televisie en zo. En dan ja, valt me ook ja, wel op dat in Nederland ontzettend veel gepraat wordt over ja, over de, bijvoorbeeld eh, de crisis dan en alle scenario's en alle uh, wasjes eh, onder de, de Kamerleden. Zo, mhm. dat hele verhaal met, t, met nou ja, wat allemaal heen en weer gestacheld werd, zeg maar. Dan denk ik van, hè, waar gaat het eigenlijk over, zeg maar. Maar aan de andere kant ook heel, ja, dat er een hele grote bezorgdheid natuurlijk is in Nederland en in Europa, hoe het allemaal zal gaan en zo. En dat zie ik dan weer helemaal niet terug in eh, wat voor auto's je op straat ziet rijden bijvoorbeeld. Dan kijk ik dan naar of ja, wat voor tuinzet mensen weer hebben gekocht of eh, waar ze weer heen op vakantie zijn geweest. Ik zag in mijn directe omgeving daar niet dan dat terug of zo, dat mensen echt al hun baan kwijt waren. Dus nee, dat, je, echt, dat je echt de crisis ook echt gewoon ziet. Ja, dat vond ik heel moeilijk te rijmen met elkaar. Ja. Want ik dacht van, eh, is het nou echt... is het nou echt zo erg? En in Griekenland geloof ik het dan natuurlijk echt. Maar ja, al die banken, dat vind ik ook moeilijk om uh, iets bij voor te stellen. En je ziet dan inderdaad, eh, ja, mensen leven gewoon door, van mijn idee. Maar goed, dat was dus wat ik in mijn directe omgeving gewoon niet voelde. Nee. Omdat eh, gelukkig dat in mijn familie en vrienden de meeste mensen gewoon nog hun baan hadden, zeg maar. Ja, dan zie je helemaal niet dat, eh, dat die crisis er is. En eh, voor jou is het ook heel apart dat je weet dat Brazilië dan een goede economie heeft... maar dat je dan nog wel die, direct die armoede ook ziet. Dat je gewoon nog heel erg mensen heel erg creatief bezig ziet... Eh, om het hoofd boven water te houden. En dat vind ik zo mooi aan Brazilianen. Dat ze, nou ja, zijn ze een baan kwijt, dan verzinnen ze wel iets anders. En dan gaan ze in het informele circuit iets verzinnen... Of, eh, iets in hun tuin verbouwen of eh, iets leuks maken om te verkopen. Ja. En dan, eh, dat vind ik heel, heel mooi. Dan hoop, nou ik hoop zelf nooit in zo'n situatie te komen, maar die flexibiliteit vind ik wel, wel, wel ja, de Brazilianen mooi staan, zeg maar. Nederlanders zijn toch ja, heel erg ja, gehecht aan hun dingetje, zeg maar. En als ze dat dan kwijtraken dan eh, ontstaat een soort paniek, zeg maar. Qua levensstandaard moet je iets vol kunnen blijven houden en zo. Ja. Terwijl hier mensen, eh, ja, gewoon eh, ook heel eenvoudig kunnen leven, zeg maar. Daar probeer ik wel iets van te leren, zeg maar. Ja. dan gaan we eventjes naar de, komende tijd. Nella, jij vliegt terug naar Thailand. wat staat er dan voor jou op het programma? Ehm, ja, we zijn bezig met een drie maanden training. Dus de eerste week had ik daar ook bij te zijn. Want er zijn ondertussen een aantal nieuwe mensen bijgekomen. Dus ik wil iedereen weer eventjes eh, leren kennen. En daarna hebben we een paar vergaderingen in Bangkok. En dan hebben we nog een groot evenement. Uh, we noemen dat Pattaya Praise. Aan het einde van de maand, waar ik ook bij betrokken ben. En het is eigenlijk dat we een worship teams van over de hele wereld uitnodigen om in die stad iets te komen doen. En dit uh, keer is het in de Sloppenwijken. We hebben een groot programma van aanbidding en ja, doen voor de mensen daar. Ook, eh, ja. En Daniela, wat staat er bij jullie op programma voor de komende tijd? Ja, wij eh, lopen nu zeg maar aan het eind van het seizoen soort eh, toe. Naar, met kerst en oud en nieuw, dan is het jaar soort afgelopen zeg maar. Ja, dat is in Nederland ook, maar dan ook het seizoen echt. Mhm. En, ehm, maar we, tot die tijd hopen ook nog wat vrijwilligers te ontvangen. Dus daar gaan we ook een programma voor voorbereiden. En eh, ook mensen uit Haiti en Nederlandse samenstelling, dat is wel leuk. En nog een jongen uit Nederland. En ehm, ja, weer mijn man die is vooral eh, doorlopend bezig met administratie en vergunningen en eh, van, regularisering van terreinen, dat soort dingen. Dus veel met advocaten, veel met accountant, regelgeving nagaan, dat soort dingen. Omdat we nieuwe dingen ook zijn willen opzetten. Dat klinkt alsof er flinke bureaucratische dingen te regelen zijn. Ja, nou dat denk ik overal wel hoor. Maar ja, nu zijn we weer met een nieuw werk en een nieuwe plaats. Ook nieuwe instanties waar je mee te maken hebt. Dus dan moet je weer door de, ja, de dingen een beetje de boom het bos zien, zeg maar. Ja. En, eh, maar dat is wel een eh, leuke uitdaging. We zijn nog vrij eh, Ja, dat wel? Ja, we zijn wel enthousiast het is wel moeilijk, want eh, mensen kijken soms ook wel sceptisch naar je. Van nou, wat gaan die doen? En, eh, het is eh, een beetje een ja, heel behoudend dorp, zeg maar. Dus er wordt niet altijd positief zo alles ontvangen. Maar, naar jou als buitenstaander? Ja, nou een beetje afwachtend, een beetje sceptisch. Van nou, kijken wat die gaan doen. Ja. Goed, uh, eh, slotte, Nella, als mensen meer informatie over jou willen zien... kunnen ze dus bij Uitzending Gemist zoeken naar eh, Bestemming Onbekend bekend, en dan naar de aflevering met jou. Is er ook nog een website waar meer informatie over jou te vinden is? Ja, en dat is uh, eh, tamarcenter.org. Tamarcenter.org, en dat is Tamar zonder H, geloof ik, hè? Ja, ja, ah, En Danielle, wat is dat voor jullie? Ja. Wij hebben een weblog, ja, naast ook een site. Het weblog is even het makkelijkste te noemen. En dat is Volg de Keizer met EIJ eh, wordpress.com. Oké. Okay. Dames, mag ik jullie bedanken. En, eh, en, en, eh, Nella, voor jou een hele fijne dag. En uh, Daniela, voor jou wel trusten. Ja. Dankjewel. Dankjewel. Dag. Dag. Dag. Well, I was busy going nowhere Hanging out in no man's land When you showed me the silver, there in bad luck's ugly hand. You got the sweetest disposition and a heart that's open wide. I know that you're the woman who's gonna keep me satisfied. Sweet defeat, I'm lying us at your feet. And so it's a goodbye to the street. I'm so pleased to meet you, sweet defeat. Well, I'd have given up believing that I'd ever But now I'm happy on that highway uh, with your voice ringing in. chase your fears away. Just believe my best. Intergalactic Lovers met Fade Away. De laatste plaat in deze uitzending van De Nacht op 1. En ook dus de laatste plaat voor mij als presentator van De Nacht op 1. Want hier houdt het voor mij op. Ik wil eh, alle technici bedanken die eh, de afgelopen jaren geholpen hebben bij de uitzendingen. Maar natuurlijk bovenal de luisteraars. Die eh, hebben gereageerd in de uitzendingen van De Nacht op 1. die het mogelijk maakt om deze uitzendingen te maken. En natuurlijk ook de EO bedankt dat ik hier mocht zitten. Bijna vijf jaar lang. Het is tijd voor het Radio 1 met Miss Double Espresso... Lara Rensen en Marcel Ooster, haar vaste compagnon. Heel graag tot ziens. En wilt u mij blijven volgen? Kijk dan even op twitter.com slash Braaksma.